en een voorspoedige start. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Spanje is een man gearresteerd die ervan wordt verdacht dat hij gedwongen abortussen heeft uitgevoerd voor de Colombiaanse rebellenbeweging FARC. Volgens de BBC heeft hij meer dan 100 zwangerschappen beëindigd. Het lijkt erop dat het bij de FARC beleid was om zwangerschappen af te breken, zodat de vrouwen konden blijven meevechten. Colombia doet onderzoek naar minstens 150 gevallen van gedwongen abortus. Colombia heeft Spanje om uitlevering van de man gevraagd. In Leipzig zijn gisteravond tientallen agenten gewond geraakt. In de Duitse stad was een demonstratie van neonazies, maar de politie raakte slaags met een veel grotere groep linkse tegendemonstranten. Die wierpen barricades op en gooiden met stenen en vuurwerk. 69 agenten zijn behandeld en ook vier politiewagens zijn totaal los. De burgemeester van Leipzig noemde de rellen schokkend en straatterreur. 23 demonstranten zijn aangehouden. In Leeuwarden heeft een automobilist geprobeerd in te rijden op een agent op de fiets. De politieman wilde vannacht met een collega een auto in het centrum van Leeuwarden laten stoppen. Maar de automobilist reed met hoge snelheid op en af. Eén van hen kon maar net op tijd wegspringen. Hij is niet gewond, maar zijn fiets is volledig kapot. De auto is later teruggevonden in Leeuwarden. De bestuurder is nog spoorloos. Op het aftreden van Kamervoorzitter van Miltenburg is in de politiek heel verschillend gereageerd. D66 en de SP vinden het vreemd dat Van Miltenburg blijft volhouden dat ze niets fout heeft gedaan. De ChristenUnie vindt het jammer dat de voorzitter is vertrokken voordat ze verantwoording heeft afgelegd in de Tweede Kamer. De VVD, de eigen partij van Van Miltenburg, heeft respect voor haar besluit. Ze blijft voor die partij in de Kamer zitten. Het weer, de wind en de regen nemen af. De komende dag blijft het in het zuiden nog wat miseren.